Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Münster in Duitsland hebben 5000 mensen gedemonstreerd tegen een optocht van neonazies waaraan ongeveer 300 mensen meededen. Het kwam een paar keer confrontaties tussen de politie en betogers. Volgens de politie probeerde een groep demonstranten een blokkade te doorbreken om bij de route te komen die de neonazies volgden. Ook heeft de politie een blokkade van zittende demonstranten op de route verwijderd. Zeker 20 betogers zijn aangehouden. In de Verenigde Staten zijn sinds gisteren zeker 31 doden gevallen door tornado's. De staat Indiana werd het zwaarst getroffen. Daar vielen 15 doden. Ook in Kentucky en Ohio zijn mensen door tornado's om het leven gekomen. De waarschuwing voor wervelwinden blijft de komende uren nog van kracht in veel staten in het middenwesten van de Verenigde Staten. Een op de vijf mensen met een uitkering zal de veranderingen in de wet werk en bijstand voelen in de portemonnee. Het gaat om zo'n 60.000 mensen, blijkt uit de rondgang van de NOS in de grote steden. Mensen met een uitkering krijgen in deze periode te horen wat er voor hen vanaf 1 juli verandert. Straks wordt het inkomen van andere gezinsleden van de uitkering afgetrokken. De nieuwe wet is bedoeld om mensen te prikkelen om aan het werk te gaan. Wethouders van de grote steden maken zich zorgen over het inkomensverlies van duizenden gezinnen. In Heerenveen heeft Irene Wust de wereldbekerwedstrijd over 1500 meter gewonnen. Ze reed een tijd van 1.56-100ste en troefde daarmee in een rechtstreeks duel Marit Leenstra af. Ook het brons was voor een Nederlandse. Diane Valkenburg met een tijd van 1.58.05 derde. Dankzij die prestaties kwalificeerden Wust en Leenstra zich ook voor de WK-afstanden op de 1500 meter.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 We zijn iets later, een half uurtje later. Je hoorde onder andere Birdie, People Help the People, de Puma's. En net hoorde je um, You Lose the News and The Power of Love. En goedemiddag en welkom bij een nieuwe Entertainment View. Zaterdag 3 eh, maart 2012. En we zijn over februari heen hoor. Ja, ja, ja blij mee, want dan kan je, kan je eigenlijk wel zeggen dat we naar de Lente toe gaan. En gisteren was het, eh, of eh, nee, was het gisteren volgens mij, vrijdag, had ik voor de eerste keer dat ik dacht van, nou, die lente komt nu wel heel dichtbij. Was lekker, vond ik. En we zijn eh, iets later, half uurtje later, en met een aantal dingetjes te maken. Ik moest voetballen. En dan moest in Amsterdam, dus daarom ben ik iets later. Maar, goed nieuws, ik heb gewonnen. Ja, ja, ja, ja, ja, blij mee. Moest tegen de nummer laatst 1-3 gewonnen. Dus goed, eh, goed nieuws. Even wat minder goed nieuws. Namelijk over Roy van Buringen, mijn collega hier bij eh, Entertainment for You. Hij gaat namelijk een maandje stoppen. Hij heeft het iets te druk met, eh, met zijn werk onder andere en nog een aantal redenen spelender. Daarom een maand lang zonder Roy van Buringen, maar daarna komt hij ijzersterk weer terug. En uh, beginnen we weer met een, met een nieuw deel met ons tweeën. En de komende maand moet je het alleen met mij doen. Zal ik mij voorstellen of ken je hem al? Mijn naam is Rudy. En dat is genoeg, toch? Hey, een nieuwe uitzending van deze Entertainment vuur Natuurlijk vaste item, popstar Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Ongetwijfeld over The Voice Kids. Gisteren weer 2,5 miljoen kijkers doen ze toch goed hè weer. Echt enorm leuk, leuk programma. Ik heb veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van Nickelback. En This Is My Jam. Dat is elke week kan je via This Is My Jam je favoriete liedje eh, laten horen aan, ehm, ja, aan, aan, aan iedereen eigenlijk. Dat kan je via social media, namelijk Twitter en Facebook. En deze week is My Jam, dus mijn favoriete liedje van deze week, van Maverick Sabre. Je, wil, je bent benieuwd hoe die is? Nou, ik weet zeker dat je hem wil horen. Hij is goed. Ja, hij is echt heel erg goed. Nou, je hoort hem later in dit programma. En hier is Alan Clark. Dit is Love is Everywhere. Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Showing in the feeling you get from whatever makes you smile. van Aerosmith, Steve Tyler. Heeft ook een liedje met een topgitarist opgenomen, Santana. Just Feel Better hoorde je bij ZFM. En zometeen gitaar spelen op een piano. Ja, het kan. Je hoort het zometeen naar Anouk. ben ik nu bezig met die kaartjes te regelen voor Pinkpop. Vanochtend heb ik het ook geprobeerd. Maar ehm, het was zo druk, je stond helemaal in een wachtrij. Maar nu ben ik bezig en het gaat gewoon lukken als het goed is. Ben ik daarvoor blij mee. Zometeen even meer informatie over Pinkpop en ook het programma wat eh, wie er staan. Vindt plaats 26 tot en met 29 eh, mei, als ik het eh, goed heb. Nou ja, laten we daar meer informatie over. Ik zei net ook al, gitaar spelen op een piano. Het kan. Er is een jongen geweest die heeft een eh, keyboard en hij heeft hem in de gitaarstand gezet. Ik wist niet dat het kon, maar uiteindelijk eh, blijkt het dus echt te kunnen. En hij heeft er dit van gemaakt. MUZIEK kan het filmpje ook checken. Dat gaat eh, via Dumpert. Zometeen heb ik ook nog wel een leuk filmpje van een eenjarig jongetje. Die ehm, gaat drummen. Nou, dat wordt een nieuwe Cesar Zuiderwijn hoor. Of uh, noem eens nog een bekende drummer. Ringo Starr, is dat ook een drummer van de Beatles? Nou ja, laten daar eh, meer informatie over. Het is, ehm, ja wat is het, bijna tien voor zes. Zaterdagavond van ZFM van Zandvoort gaat beginnen. Straks de herhaling van de Euro Breakdown en nog veel meer. En hier is Paul Carrick. een gram wit in envelop, Had twee Mercedes Benj's op Wist die Red je ken me toch Doe strictly but ben een animal Had animal, herken je mij niet Van de feest staat plus 15 En oh ja, dat is mijn wijfie, die gaan min 30 Tering Voel me losjes, ik ben strak Naar de wc, ik heb pap Gele rakken, glaasje put Lik je kristal of putje nap Voel de liefde, doe me vreemd de party in de 301 Lowlands, magneetbar In de caravan, omdat ik yes I can Zicht gaat uit vannacht We brengen het beest naar buiten De zenkel nog de devil die praat Het is de hemel twee, ik ben een baas, beu. house, in de house, in de lucht of net ernaast. Zie in jou, zie in mij, doggie kom maar in bij mij. Oké, okay. dag in de para, elke dag. 8, 4, alcohol, ik heb een blik vol en mijn is vol Ik heb een Jackie Cola, sterke deuken Maar mijn twee zandboeken maak werk van De een Siba Lounge op de Susie Wong Nike vest, geen Louis Vuitton Zin me niks, daar denk ik veel maar is het dankje gebleven? In mijn keel In de paradiso met een glas op twee Whisky, vodka en een fucked up face Mijn ogen hangen en ze lopen langs de Tik, tik zijn en ze zeggen hoi in het van In de paradiso met een glas tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een hoe en ik heb een rach gesteen Waar vandaan kom, wat denk je van mijn pas misschien? Licht gaat uit vannacht We brengen ik heb ze binnen hoor. De drie kaarten voor Pinkpop. Ik ga met, eh, met twee vrienden van mij eh, naar uh, Pinkpop. Ben ik blij mee. Deze gasten komen daar niet. De Opposit licht uit. Zometeen de tweede uur meer informatie over Pinkpop. Begin van de uitzending vertelde ik het al. Ik heb weer een nieuw liedje die ik deze week mijn favoriet vind. Hij is van Maverick Sabre. wat is dit goed zeg. Zijn nieuwe single heet I Need sunshine, I need angels, I I'm something good that I need blue skies, I need oh oh times, I need something good, something good, something good, something good. things I never thought I'd see But come someone I never thought I'd be oh, Cause there's something good that I need Sunshine I need Angels I need Something good that I need Blue skies I need Old, old times I need Something good, yes, I questioned everything I stood for Not knowing what left to look for In life I began to lose hope Found it harder to cope with everything around me And then people that would doubt me Oh, I, I was in a place that I didn't wanna be Seeing face after face I didn't wanna see I, I I didn't go out of my mind, only God knows And all them girls that I used to see running round Was like the rain that I used to see pouring down the They did nothing for me, cause I need sunshine and I need meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.